Dat gebeurde vorig jaar november in het huis van de vrouw in Amsterdam. De jongen kwam daar vaker. Toen de vrouw iets te drinken voor hem haalde, viel hij haar aan en probeerde hij de hoogbejaarde vrouw te verkrachten. Ook dreigde hij haar dood te schieten. De vrouw raakte gewond en liep een trauma op. Volgens deskundigen heeft de 13-jarige jongen een gedragsstoornis. De jongen ontkent alles, hoewel er vingerafdrukken en bloed van hem gevonden zijn. De jongen wordt in een jeugdinrichting opgenomen. VVD-leider Rutte maakt zich niet druk over de speech die PVV-voorman Wilders wil houden in New York. Wilders is van plan zaterdag te protesteren tegen de bouw van een islamitisch centrum bij Ground Zero. Als hij in toespraken te ver gaat, zullen VVD en CDA daar hard afstand van nemen. Maar we moeten er een beetje ontspannen mee omgaan, voegde Rutte eraan toe. Hij heeft vanmiddag weer gepraat met informateur Cenk Willink. En nu overlegt de informateur weer met Wilders. In de Nederlandse jeugdgevangenissen dreigen de komende jaren 1100 banen te verdwijnen. Dat staat in een nota van het ministerie van Justitie waarvan delen in het bezit zijn van de NOS. Gedwongen ontslagen lijken onvermijdelijk. De, inrichting de inrichtingen hebben minder personeel nodig omdat steeds minder jongeren een gevangenisstraf krijgen. Een student heeft in het Westfries archief in Horen een aandeel gevonden uit 1606. Daarmee is het het oudst bekende aandeel ter wereld. Het waardepapier is uitgegeven door de VOC en voor 150 gulden gekocht door Pieter Harmenszoon. De VOC was de eerste onderneming ter wereld die aandelen uitgaf. Vanaf morgen is het aandeel in het Westfries Museum te zien. Het weer vanavond droog, vannacht kans op mist en minima rond 12 graden.